Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. PVV-staatssecretaris Koenradi blijft vasthouden aan haar plan om gevangenen twee weken eerder vrij te laten. Afgelopen week had ze een hoogoplopende ruzie met partijleider Wilders... omdat hij falikant tegen het plan is. Maar bij de talkshow Jinek zei Koenradi dat ze met haar rug tegen de muur staat... omdat er een nijpend tekort is aan cellen en aan personeel. Ze wilde niet ingaan op wat Wilders tegen haar heeft gezegd... maar noemde het wel een heel pittig gesprek. Wilders zou hebben gezegd dat ze moest opstappen als de maatregel doorgaat... maar Kouradi zegt dat ze blijft. Als Hamas niet voor zaterdag rond het middaguur gijzelaars overdraagt aan Israël... zal Israël het staakt het vuren beëindigen. Dat heeft premier Netanyahu bekendgemaakt. Hamas kondigde gisteren aan dat het vrijlaten van gijzelaars voor onbepaalde tijd wordt opgeschort... omdat Israël zich niet aan de bestandsvoorwaarden zou houden. Israël zou onder meer te weinig hulpgoederen toelaten. Netanyahu waarschuwt nu dat Israëlische militairen het intense vechten in Gaza zullen hervatten... totdat Hamas uiteindelijk is verslagen. De Tweede Kamer heeft de uitnodiging voor de VN-rapporteur voor de bezette Palestijnse gebieden ingetrokken. Francesca Albanese zou donderdag spreken met de vaste commissie Buitenlandse Zaken, maar die commissie besloot vandaag om het bezoek af te zeggen. Veel fracties vinden haar aanwezigheid alsnog ongewenst vanwege uitspraken over Israël. Zo noemden ze de Gazastrook het grootste en schandaligste concentratiekamp van de 21ste eeuw. Albanese is deze week in Nederland om onder meer lezingen te geven. Het weer. In Friesland en Groningen vanavond en vannacht wat sneeuw. In de rest van het land valt van tijd tot tijd regen. Het koelt af naar 0 tot 3 graden.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 song I learned so long ago. Little did I dream one day those words I heard that yesterday would ever strike so very close to home. We drank champagne to toast the brand new year, so certain that the world was yours and mine. But January's gone and February's here. Here am I without a Valentine. Twenty-eight long days remain. pain February February brings the rain Beste luisteraars, hartelijk welkom bij ZFM Jazz. Uh, goedemorgen overigens. Uh, eh, het is eh, best wel aardig. Het is droog. En eh, ja, Julie London zong over February Brings the Rain. Nou, dat kunnen we gelukkig niet zeggen. Je ziet de narcissen bloeien. Ook de sneeuwklokjes steken hun kopjes boven de grond uit. Is het het breekpunt in de winter? Nou, er kan nog heel wat komen hoor in februari, maart. Dus wat dat betreft moeten we een beetje vertrouwen hebben. En, nogmaals, welkom bij ZFM Jazz. Samenstelling, presentatie, Anko Beuving. En uit de rijke kaleidoscoop van de jazz heb ik weer fijne muziek uitgezocht. En traditioneel begonnen we met Julie London met het nummertje February. Eh, ja, misschien heb je wel eens van hem gehoord. Misschien ook nog nooit. Ik eh, vind het zelf wel eh, grappig. De, de, man, de, naam van deze meneer, Terry Waldo. Alleen al die naam, dat, dat belooft veel. En die Teddy Waldo heeft mooie muziek op de plaat gezet. Dan ga ik even kijken waar ik dat eh, neergezet heb. Eh, ik ga eens even kijken of ik dat helemaal in het... Terry Waldo... Eens even kijken hoor. Hij heeft samen een LP uitgebracht met uh, Tatiana Eva Maria. Dat is een Française volgens mij. En Terry Waldo is volgens mij een Amerikaanse pianist. En dat is leuke muziek. Eens even kijken, waar komt hij? Terry Waldo. The Very Thought of You. Iedereen kent het. to keep by my bed. Your picture is always in my head. I don't need your portrait, dear, to bring you to mind. For sleeping or waking forget. stars above. It's just the thought of you, the very thought of you, my Ja, mooie, mooie cd geworden. I Double Dare You van eh, Terry Waldo. Bekend uit de Rec uh, Time, zou ik maar zeggen. Volgens mij ver op leeftijd, 80. Misschien wel 90, ik weet niet. En uh, Tiziana Eva Maria. En volgens mij zangeres geboren in Zwitserland. Maar volgens mij in Frankrijk opererend. Mooie muziek. Eh, dan kom ik bij iets heel anders, bij Kirk, Een prachtige naam, ook alweer zo'n mooie naam in de jazzmuziek. Eh, volgens mij is het een Deen. Eh, er is een tijd geweest dat er heel veel Amerikaanse expats naar Denemarken gingen. Stan Getz, Oscar Pettiford, Kenny Drew, Dexter Gordon, Ben Webster. Allemaal in Denemarken gewoond en gewerkt. Ted Jones, heel veel. En die, er was ook een zekere Ed Tickpin eh, Oscar Piet, een drummer, die is zelfs definitief in Denemarken gewonnen... is daar gaan lesgeven. En die uh, Snorre is een eh, leerling van hem. En die heeft ook een, die heeft ook een cd uitgebracht, poosje geleden. Top Dog, vond ik ook al mooi. En nu heeft hij nieuw uitgebracht. What a Day, Snorre Kirk met blues beat. Mooie muziek hoor. Snorre Kirk, helemaal bij de is. you. lekkere muziek van eh, Snorre Kirk op de drums. En uh, Smit eh, op de saxofoon. En Anders Fjeldstedt op de bas. En Joe Webb op de piano. Leuke muziek uit Denemarken. Just Friends is de volgende cd die ik klaargezet heb. Just Friends. En dan heb ik het over een clubje saxofonisten. De, de, de, de saxofoon van Buddy Tate, Ned Simpkins en Houston Person. 1992 eh, uitgekomen. komt die Bekend nummer ook. Maar op de zondagochtend is dat toch wel prettig. Muziek is ook een kwestie van herkennen natuurlijk. Oh, een eh, slow start. Nou, die heeft geen zin in vanochtend. Dan doen we de, eh, Diana Kroll, de volgende maar. Ja, toch buddy tijd geworden. Just Friends, Buddy Tate, Ned Simkin en Houston Person. Eh, het zingen klonk daar een beetje... Het zingen klonk een beetje als de Muppets. Maar goed, dat eh, terzijde. Eh, tijd voor iets heel anders. Tijd voor iets moois. Tijd voor Alone Again. Dat kent iedereen wel, het nummer van Gilbert O'Sullivan. Sullivan. Maar nu een uitvoering van Diana Krall. de mooie, de Wallflower heet die cd.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 Op, op zich een, een mooie cd. Is het jazz? Nee. Maar goed, eh, eh, op een zondagochtend moet van alles kunnen, toch? De kaleidoscoop van de jazz noemen we het. iets heel anders. In een artikel in een mannenblad stelde ooit een trainingsregime voor... dat bestond uit een wandeling naar de plaatselijke platenzaak... om elke dag een cd van Bill Evans te kopen. Op die manier zou je niet alleen een betere conditie zijn... maar je zou ook een geweldige verzameling pianomuziek hebben. En eh, ja, Bill Evans heeft al wat betekend natuurlijk voor de piano En er is een, eh, een, eh, een, een, LP van hem uit, 19, uit de 60 jaren. En dat is wel een hele bijzondere LP... En die is opnieuw uitgebracht volgens mij. Explorations heet die. Eh, en ik moet zeggen dat ik die niet gevonden heb. Maar ik heb natuurlijk wel even gekeken naar de oude uit de 61. En dat is, een, eh, ja, dat is mooi. Samen met uh, Lavaro's uh, basspel en Motions drumwerk... is het een mooi cd. En van deze cd van Bill Evans een stukje. Bill Evans... Eens even kijken wat ik dat heb gestaan. Nou, zeg, zou ik die nou niet bij me hebben? Dan moet, hou je hem te goed van me. Nee, ik kan hem niet vinden. Ik heb hem vergeten. Oh nee, ik heb hem toch. Daar komt hij. Eh, eh, welke doen we? Even kijken. Deze maar. How diepste Ocean. Mooi nummer. uitvoerder van How Deep and the Ocean... Eh, eh, door eh, Bill Evans en op de bas natuurlijk Scott Lavaro. prachtige, ja, het was een prachtige cd. Echt zeer, zeer, een van de betere in het hele jazzgeschiedenis, zou ik bijna zeggen. Ehm, tijd voor iets heel anders. Tijd voor de zangeres. Tijd voor Judy Wexler. Dance Me to the End of Love. Is dat niet van Madeline Pro? Ik weet niet meer. me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch, be my homeward dove. Dance me to the end. with your love. was Judy Wexler, mooi eh, gitaarsolo. En over gitaar gesproken, een gitaarmeester, Peter eh, Bernstein... Had ook, heeft in 2024 eh, ook weer een nieuwe CD uitgebracht, Better Angels. Met een all-star kwartet, samen met pianist Brad Meldau... bassist Vincent Archer en de legendarische drummer Al Foster. En ik heb gekozen voor het nummertje No Problem, Peter Bernstein, Better Angels. keuze wel gehad, zie ik. Uh, ik moet Love in Springtime hebben. fell in love in springtime. Bees they buzz on by, dragonflies they fly. I remember well our love. mooie klanken van eh, Jackie Naylor, de Amerikaanse uh, jazzzangeres. Komt van een cd'tje 2024, Treasure of the Heart. Love in Springtime. Nou, misschien, we hopen het. De bloemen die gaan komen, dat is niet wat zeker is. Uh, de pianospel werd gedaan door haar echtgenoot Art Koe. mooie cd trouwens ook van Jackie Naylor. Ehm, dan is er iets uitgebracht eh, van een eh, wat oudere saxofonist uit, Argentinië. Eh, Gato Barberi is ook een beetje uit de spirituele hoek. Maar dit is eigenlijk voor het eerst dat hij als leider gaat optreden. dan moet ik even kijken waar ik dat heb gezet. Nou, kan ik niet zo gaan vinden.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 Gato Barberi, een opname uit 1968 uit Rome. Het is een Argentijn, speelt veel in Italië. En eh, dat is een cd'tje die onlangs is uitgekomen. En dat is even kijken hoe die cd ook weer heet. Ehm, Gato Barberi Standards Lost and Found.